hebben overschreden, maar dat werd na een protest teruggedraaid. In de Eredivisie voetbal heeft FC Utrecht voor de tweede keer dit seizoen van Ajax gewonnen. Voor de winterstop won Utrecht in de arena met 2-1. Nu werd het thuis in de Galgenwaard in Utrecht 3-0.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 Mag je toch wel zeggen. de police met natuurlijk Sting. met Stuart Copeland. En die andere Gordon Sumner heet hij geloof ik. Eh, dat, waren ze, dat, was, dat was Sting. Ik moet zeggen Andy Summer. Dat is die andere. En dan eh, heb ik ze volgens mij alle drie gewoon eh, genoemd uit het blote kopje. Zeven minuten over vier. Welkom terug bij het laatste uur zondag in Kennemerland. En ja, waar we het veelal even over de muziek gaan hebben. Bloemendaal speelde vanmiddag tegen Zwanenburg. Het werd gelijkspel 1-1. En daar zullen de beiden niet zo gek veel mee opschieten. Zwanenburg misschien ietsje meer dan Bloemendaal. Want Bloemendaal stond wat verder af van eh, de Zwanenburgers. Dat eh, is het eh, verhaal van dit moment. Volgende week zit ik hier trouwens weer met een zondag in Kennemerland. Dan gaan we weer hetzelfde laken en pak doen als het zo doorgaat. Hoewel ik dat ook niet eenmaal zeker weet. Je weet het nooit hoe een week gaat lopen, een dasverband. Weer terug naar de muziek. Muziek uit de buurt. Uit Haarlem wel te verstaan. Band die eh, een beetje het uh, rustig aanscheiden doen. Omdat een van de, de, leden van Alpha Box ergens ja, een sabbatical eh, van een paar maanden heeft genomen. Maar goed, de muziek is er niet minder om. Dit is Cinder Shell van, ik zei het al, Alpha Box. got waiting on. With the whole damn CD, sailors gone, we got labels waiting to rape us all. Ain't it so? It's the radio, it's gotta save us all, man. And I ain't gonna break your ball if you hit that goal with a fake ass song on the radio. I just hate it all. Don't take me high started on them DJs. And these days, walking to the club with a briefcase full of cheap taste. Thinking 80 shit, give me a break. Full of teen easy fakers, those stuck up in the magazine pages, those who don't know what they need saying. Let's go where the TV takes us. Among those, some show they got some flow. We got newcomers, long goners, John Doe's, coke heads with long toes, pirates screaming, cats are stealing. I know how that may sound a scene, but I'll be the chef with my own ingredient. Seasick man, don't eat it. On the radio, get the radio, play me that same. try to change it. What your friends say, I do it. Can't blame ya. So much at playing no music. Try to change it. What your friends say, I do it. and Who's in control when I'm doing it all? Even better, how does what ruin it all? What to do? Shit, who to call? Is it you? Quick, what's the clue at all? Trying to get a little bit information, turn it to a little bit inspiration. Shit, I'm facing, it's amazing. I miss the days that I spent like crazy the radio. Play me the same old shit on the radio. Ja, ze waren ooit in november 2009 eh, eh, hier eh, gesignaleerd in de studio. Daar hebben ze twee nummers gespeeld. dat was bijvoorbeeld... nou, ik zal het je wel even laten horen hoor. Want we hebben ze hier ook echt gehad. Misschien een klein stukje laten horen. might find the right track and leave the whack facts. I behind and I'ma grab a little bit of this and that. Spit the track with the riddle rap. Check that. Hoewel dat natuurlijk niet uh, de echte versie is. Dit is uh, de versie, want dit was uh, natuurlijk hun eigen versie. Maar wij hebben ook een, ja, een versie van Riddle Raps. Hier. Dit, dit is bij ons opgenomen. Van Chef Special dus. I feel like I could catch that tight vibe. I feel like I could take a step back and might find the right track and leave the whack facts behind. And I'ma grab a little bit of this and that. Spit the track with the riddle rap. Check that. It's alright, but then again, I'm gonna let that. I rewind, I rewind. It's like a backpack. through life with all kinds of little setbacks. But never mind that side, cause yo, we got that riddle rap in your head. Sit back, relax, yo, cat. Listening to this and feel glad. If you still feel bad, we can have a little chat. Figure about a ah, rap, is een indruk eh, zoals het er eh, toen aan toe ging in november 2009. Ik weet niet of ik hem eh, verder door kan krijgen wat, wat dat er gaat. Ik hoop het wel. Ik kijk of het lukt hoor. Of we dat eind ergens mee kunnen, kunnen nemen. want, ik zeg het niet zomaar, de heren zijn bezig met nieuw albummateriaal. En dat albummateriaal, dat wordt dus gepresenteerd op het in het patronaat 18 maart. Dan zullen ze daar uh, acte de présence eh, gaan geven om hun album eh, te promoten. Het gaat goed trouwens met die band, want ze staan toch behoorlijk in het middelpunt van de belangstelling. ze zijn opgenomen in het 3FM Serious Talented programma. Nou, en dat wil al heel wat zeggen. Dus ja, het, het, het, gaat goed met die band. En 18 maart, dus dan kan je dat alvast even noteren in je agenda dan zijn ze dus eh, gewoon in het eh, patronaat te horen. Ik zal je nog eventjes het eh, laatste stukje van dus de Riddle Raps zoals ze dat hier hebben opgenomen. Juist. Inderdaad, bij ons dus hier. En het was hier een dampende omgeving. Want uh, dat ruit wat we, waar ik nu gewoon uh, doorheen kan kijken... dat was toen helemaal beslagen, om het maar zo te zeggen. Want ja, het, eh, het spatte er toch wel een beetje vanaf. Hadden ze net eh, de EP uh, eh, uitgebracht. dat, dat ding dat heb ik hier nog ergens liggen. Het zat helemaal ingesield, geloof ik. ik weet het niet. Hungry heet die, die EP. die zat ergens ingesield in een een of ander... Ja, je kent dat wel. Bij de afdeling vleeswaren van de AH, van de Appie. Dan, daar zat hij gewoon ingesield. En toen zei Joshua Nollet, ja, uh, we willen dat eh, ding wel kwijt. Maar het is dat de gek ervoor geeft. En toen heb ik er dus een tientje voor neergelegd. Dus nou ja, niet, niet eh, wetend dat die jongens dat eh, goed konden gebruiken. En eh, ongeveer, een, nou wat zal het geweest zijn, vier, vijf maanden later waren ze ineens bij, uh, bij Stenders ineens te horen. Dus kun je nagaan hoe snel het met deze band is gelopen. Ja, zo raar kan het in een muziekleven eerlijk gezegd wel wat gaan lijkt het wel. We gaan weer eh, terug eh, naar, eh, ja, naar de landelijke muziek. De landelijke muziek die ook we kennen. En uh, één ervan is Anouk. En Anouk geeft ook hier en daar les op conservatorium. Of conservatoria voor de popmuziek.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 En een van de mensen die je daarop hebt gehoord... die dame die je op de achtergrond hebt kunnen horen... dat was Vrouwen van S... Nou wil ik toch iets eh, kwijt hoor, eerlijk gezegd. Maar eh, ze heeft eh, nu een hele zachte stem. Maar ze kan ook behoorlijk wat een toeter opzetten hoor. ga maar eens even luisteren naar, de, naar dit nummer bijvoorbeeld. En dat was van een eindexamenproject van die eerder genoemde Daan van Putten waar ik het al over had. En hij zei gisteren al, moet ik eens de buurmama weer eens waarschuwen. Ik zou het maar doen Daan, want dit is hem weer. Gangster met No Disguise en Vrouwke van Eerst dus. They said it all, but just Eh, met een rode draad eh, van eh, Fabian de Dammers is nooit weg. Daarvoor hoorden we een, een uitvoering van Gangsters No Disguise met uh, Vrouwke van S. die de liedzang voor de rekening nam. Maar die was ook al eerder te horen in het nummer daarvoor met de Dice van, van Hotel Wazinski. Maar wat, eh, wat ik nou nog in eh, deze notendop van eh, deze drie platen nog wil opmerken... is in ieder geval bij het laatste nummer... daar circuleert op YouTube een, een alleraardigste videootje, videoclipje... die gemaakt is in eh, de tijd dat eh, Fabiana dus eh, meedeed in de finale van de Grote Prijs van Nederland. En die ze uiteindelijk ook wist te winnen. Zowel de publieksprijs als de juryprijs weten te winnen. Ja, dan, dan, dan ben je dus toch wel een hele goeie. daar staat een, een video op. en als je dat nummer dan afdraait, dat nummer wat ik net heb gedraaid, Can't Say No, dan hoor je dus hoe de emotie erin verwerkt zit. En ik vind, als je dus een muzikant bent, dan mag je dus ook op het podium emotie laten overbrengen op het publiek. En dat was heel duidelijk wel te merken in eh, dat videoclipje. Dat, zeg ik er dan maar even gauw gewoon bij. Juist, vier minuten over eh, half eh, vijf geworden. Electropop hadden we dus in de vorm van twee nummers van BS Noir. Ik vind het een ja, een ontdekking van deze, deze middag, eerlijk gezegd. Plus het nummer van uh, Alive, Familiar Stranger. Het is ook zo'n uh, zo'n rete goed nummer eigenlijk. Maar eh, deze man, die, eh, die kwam ik eh, vorig jaar tegen in sowieso in het, in het Witte Theater. Toen speelde, ze, speelde hij daar met, met een aantal mensen. Met onder andere Suus de Groot en met Daan van Putten. De man die van Gangster afkomstig is. En vervolgens dacht ik van... Ja, het is electropop ook. En electropop op een, op een hele leuke manier eerlijk gezegd. Hij heeft ook zijn opleiding aan het conservatorium volbracht eindexamen deed hij in Panama. Was ik ook bij. En dat deed hij ook leuk. Weer met dezelfde begeleiding eh, erbij. Met, eh, met eh, onder andere dus Suus de Groot en Daan van Putten. Dat, dat vond, ik wel heel erg grappig hoe hij dat deed. En ja, ik heb een hele tijd weer even niks van hem gedraaid. Maar ik ga dat nu toch weer eens even rap veranderen wat, wat dat er gaat. Ik heb het over Julian Cassette en Fly Away. Nou, oordeel zelf, want als dit geen electropop is, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Flyaway leek het ook nog even voor Stefan Groothuis... dat hij uit het eh, WK van het eh, wereldkampioenschap schaatsen eh, zou verdwijnen. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. we zagen net al belden dat hij gewoon te vinden was in de catacomben van, van Heerenveen... bij het ijs... Ja, bij het ijswalhalla daar. Tjalf. Want op de WK Sprint is de disqualificatie van Stefan Groothuis, lees ik hier op teletext ongedaan gemaakt. De Empenaar werd wegens de overtreding van de lijnenregel, de Dr. Bibberregel, op de tweede 500 meter gedisqualificeerd. Maar het protest van de KNSB daarentegen werd gehonoreerd. Groothuis reed zijn race als eerste van... Eh, als eerste van... Nou, en dan staat het een beetje heel raar. Tegen Lee Kyo-hoek. En de Zuid-Koreaan won in een barenkoor, Namelijk met 34-7. En nam het klassement de eerste plek over. Van diezelfde Groothuis. Controlrijder werd eh, met die 35-56, want hij eh, kwam daar vet achter. Eh, twaalfde en zakte in het klassement naar de vierde plaats. De seizoen onder de 35 seconden, 34-99... Nou ja, goed, er staat een beetje hele rare dingen in. Schroothuis moet op de 1000 meter nu één seconde, anderhalve seconde goed maken op Lee, wiens landgenoten Mota Bom. Eh, tweede is op 0,75. Charlie Davis staat derde op 1,41 van Lee. Het staat een beetje heel erg raar. Eh, de teletext hier in de studio schijnt niet helemaal eh, goed te werken. Dan zitten er een aantal dingen in die er helemaal niet in thuis horen. Zo ook dus een aantal regels die erin zijn. En regels zijn regels, volgens de officials van de ISU. En dan moet ik altijd weer denken aan als die mensen daar dus gewoon met een jasje en zo'n, eh, ja hoe moet ik met zo'n met zo'n eh, walkie-talkie. Met zo'n eh, met zo'n ding waar je in kan spugen en dat, dat hangt dan een beetje zeg maar op je borst. Hè? Dat kan je dan vastklippen. Nou dat zijn dan mensen die, of mannen die dan thuis niks in te brengen hebben. Joep van het Hek zou zeggen die moeten door het kattenluikje naar binnen. En dan kunnen ze eindelijk op een zondagmiddag in Tjalf kunnen ze zich eindelijk helemaal uitleven. Want dan hebben ze wat te vertellen. En dan mogen ze dus mannen gaan disqualificeren die dan met twee keer een schaats over een lijntje heen eh, gaat. Waar hebben we het in vredesnaam over? Maar ja, ik kan me wel eens eh, eh, heel, over heel veel dingen kan ik me dus opwinden. En hier dus ook. Nou ja, goed. het is nu gelukkig allemaal een beetje rechtgebreien. Gelukkig dat we onze eigen schaatsbond hebben die de eigen schaatsers niet helemaal letterlijk in de kou laat staan. En dat is me goed ook. Use Somebody. Kent iedereen wel van eh, bijvoorbeeld uh, The Kings of Leon. Maar eh, er is ook eens een, Nederlandse zangeres die tegenwoordig resideert in Amerika. En schijnt ook geloof ik in Engeland. Maar die heeft dit nummer nog eens een keer opnieuw opgenomen. En dat is, toch, dat is toch ook een hit geweest in Nederland. Van Laura Jansen is dat. En haar versie van The Kings of Leon.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 Aanstaande donderdag hier bij ZFM zijn ze te gast. Dus dan eh, kun je dat eh, allemaal even heel fijn horen wat zij te vertellen hebben over hun cd, hun album... Light Up The Night. En eh, daarachter hebben ze natuurlijk ook nog... Eh, of ja, daar hebben ze natuurlijk ook hun eigen muzikale voorkeuren. Wat ze zelf in hun cd-rekje hebben staan. En ik zou natuurlijk het ook heel erg leuk vinden... als we het eh, hebben over hun, ja, over hun kroegentocht... Ja, kroegen optreden in, in Groningen. ten tijde van het Eurosonic Noorderslag Festival. Wat zich daar heeft afgespeeld. Dus ja, het, het kan nog heel erg interessant worden. Tot aan het nieuws van 5 uur. Want het programma sluiten we af, eh, vrienden. Zondag in Kennemerland is volgende week weer, weer met mijn persoon. En hoe het er dan verder uitziet, zien we wel weer. En nu sluiten we af met een echte dance act. De man die in 2009 eh, bij de Grote Prijs van Nederland daarvoor in aanmerking kwam.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 Ze worden ervan verdacht dat ze een steen, een bierblikje of iets anders naar de ME hebben gegooid. Eén verdachte zou een ME'er met een stok hebben geslagen. De OM heeft besloten tot supersnel recht... omdat geweld tegen politiemensen tegenwoordig strenger wordt bestraft met lik-op-stuk beleid. Na de demonstratie werden in Den Haag 25 mensen opgepakt. In Brussel is een demonstratie aan de gang tegen de politieke impasse in het land. Er is na zeven maanden nog steeds geen nieuwe regering en de vooruitzichten zijn slecht. De betogers noemen het een schande dat politici nog steeds geen compromissen willen sluiten. Volgens hen zetten ze de politieke partijen daarmee de toekomst van de Belgische jeugd op het spel. De Canadese Christine Nesbit is in Heerenveen wereldkampioene op de sprint geworden. Nesbit ging na drie afstanden al ruim aan de leiding... en won ook de afsluitende 1000 meter voor Irene Wust. Het zilver ging naar Annette Gerritsen, brons was er voor Margot Boer. Laurien van Riesen en Irene Wust werden